5 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Amsterdam een protest... naar aanleiding van de dood van George Floyd in Minneapolis. De zwarte Amerikaan stierf nadat een agent minutenlang... met een knie op zijn nek drukte. In veel Amerikaanse steden wordt al dagen geprotesteerd... tegen politiegeweld tegen zwarte mensen. Daarbij zijn vaak rellen en plunderingen. De jongere broer van Floyd heeft betogers opgeroepen om geen geweld te gebruiken... Terence Floyd zegt dat ook hij woedend is, maar hij roept de demonstranten op om hun boosheid op een andere manier te uiten. De heropening van de horeca verloopt voor zover bekend zonder problemen. In veel steden is het druk, maar is de sfeer gemoedelijk. In Utrecht stonden rijen voor de terrassen op de neuden. In Breda is het volgens de gemeente gezellig en wordt de anderhalve meter regel goed nageleefd. In het centrum van Rotterdam werd het zo druk op de Witte de Witstraat... waar veel horeca zit, dat de straat werd afgesloten voor auto's. In de Almadina moskee in Den Haag zijn 24 bezoekers of contacten van hen... positief getest op het coronavirus, meldt de GGD. Zaterdag werd nog gesproken van 21 gevallen. De besmettingen zouden komen doordat in de moskee toch bijeenkomsten zijn gehouden... ondanks dat die op 12 maart door het bestuur werd gesloten. In Rusland wordt op 1 juli gestemd over het wijzigen van de grondwet. Als een meerderheid van de bevolking daarmee akkoord gaat... kan president Poetin in principe tot 2036 aanblijven. Volgens de huidige regels moet hij na de volgende verkiezingen over vier jaar weg. Maar het idee is dat de teller voor hem weer op nul wordt gezet. Eerder ging het Russische parlement en het constitutionele hof al akkoord met de veranderingen. De stemming stond gepland voor eind april, maar werd vanwege het coronavirus uitgesteld. Het weer vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Vannacht is het helder en het koelt af tot een graad of 11.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 hanging on to the touch. You cannot chase this ghost away. And this too shall pass, this too shall pass. It won't always be the same. And every single scar that you claim is a stone in the path to this place.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 Cheers to love, broken wild, leaving you lost and scarred. better than one. Pull me closer, hold me like we're gonna die young. It's almost over. Kiss me now before we say goodbye. Cause two hearts are better than one.